is de enige die ik steeds heb lief gehad. Toen kwam eens de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was in gevaar, de vijand kwam in zicht. Het land deed een beroep op mij, dus deed ik draam mijn plicht. Mijn Sarimareis is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. in transvaal daar waar mijn Sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het rijpend mais, daar woont mijn Sari Marijs. Daar bij die groene doringboom en bij het rijpend mais, daar woont mijn Sari Marijs. al de dapperen trotseerden elk gevaar. In heet gevechten waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst vechten wij als vrede vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar tot mevrouw. Mijn sari, mijn reis is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de groot rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. O, breng mij terug naar mijn oud Transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het rij van mais, daar woont mijn sari Marijs. Daar bij die groene doringboom en bij het rij van mais, daar woont mijn sari Marijs. daar bij die groene doringboom en bij het van mais, daar woont mijn Sari reis. Mijn